Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Grauw in Friesland hebben 150 vaste bewoners van een recreatiepark en een eilandje het advies gekregen om te vertrekken vanwege het hoge waterpeil. Vooral het eilandje wordt door het water bedreigd. Elders in Friesland hebben de dijken het gehouden. Uit voorzorg werden vanmiddag een paar polders onder water gezet om kanalen en sloten te ontlasten. Hetzelfde gebeurde in Groningen. Alleen rond het Lauwersmeer kunnen nog problemen ontstaan. Zandzakken hebben het water tot nu toe tegengehouden, maar de vrees bestaat dat stukken land alsnog onderlopen. Slechte weer zorgt ook in Zuid-Holland voor problemen. Zo liep het water in Dordrecht en Vlaardingen op enkele plaatsen over de kade. En werd de containeroverslag in Rotterdam gesloten. De KNMI heeft inmiddels de code oranje voor extreem weer ingetrokken. Het Smallenberg-virus is nu geconstateerd bij 41 Nederlandse veebedrijven, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 27. Het virus veroorzaakt ernstige misvormingen bij jonge dieren. Inmiddels staat vast dat het in Nederland voorkomt bij 40 schapenbedrijven en één bedrijf waar geiten worden gehouden. 157 veehouders hebben gemeld dat hun dieren mogelijk de verschijnselen van het virus vertonen. Dat zijn niet alleen schapen- en geitenhouders, maar ook rundveebedrijven. Staatssecretaris Bleken vraagt andere EU-landen om ook een meldplicht in te stellen. In Duitsland is het virus gevonden in een misvormd geboren kalf, in België bij negen schapenbedrijven. Ondanks de economische crisis heeft het Duitse autobedrijf Daimler een topjaar achter de rug. De fabrikant van onder meer Mercedes en Smart verkocht 1,3 miljoen auto's. Een stijging van ruim 7,5 procent. Een, een, record. Een andere Duitse autobouwer, Audi, kwam vandaag ook met goede jaarcijfers. Audi groeide vooral in China en Amerika. Eerder maakte Porsche al bekend dat 2011 een bijzonder goed jaar was. Dan het weer nog tot middernacht vrij veel wind. In de kustgebieden hard tot stormachtig. Verder stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen minder wind en minder buien en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat file bij de Koentunnel 3 kilometer.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 sister, be brave my little soldier and don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, I. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Sora Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. Who feed on the people they supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight.